Het OM verdenkt Borsato van meerdere dingen. Die handelingen bestonden uit het meermalen boven en onder de kleding betasten van en wrijven over haar dijbenen, borsten, tepels, billen, vagina en schaamlippen. En tevens heeft de verdachte zijn geslachtsdeel laten aanraken door het slachtoffer. Het onderzoek heeft jaren geduurd. Heb je nog spaarpunten van Douwe Egberts? Dan kun je die vanaf komende lente weer ergens inleveren. Mensen die die punten van de koffie- en theeverpakkingen knipten... konden jarenlang terecht bij Blokker. Maar dat hield vorig jaar op toen de winkel failliet ging. DE heeft nu een nieuwe partner gevonden... waar je je zuur gespaarde puntjes in kunt leveren. De Bruna. Orkaan Melissa wordt een ramp voor Jamaica. Dat verwachten weerkundigen. Het is nu een orkaan van de zwaarste categorie, 5, die langzaam naar de kust beweegt. De autoriteiten op Jamaica hebben mensen opgeroepen om te vluchten... of juist in hun huizen te blijven. Naar verwachting zorgt orkaan Melissa voor overstromingen en aardverschuivingen. En morgen mogen we weer lekker gaan vouwen. Om je een beeld te geven <laughs> van waar je het over hebt. Ja, bijna overal moet je dat uit de kluiten gewassen stembiljet openvouwen... om een vakje rood te kleuren. In vijf gemeenten niet. Daar wordt weer gebruik gemaakt van het nieuwe stembiljet. Dat is een stuk kleiner, twee A4'tjes. Alleen de partijen staan erop en eronder kruis je het nummer van de kandidaat aan... op wie je wil stemmen. Dus je moet nu van tevoren of in het stemhokje controleren welk nummer jouw voorkeurskandidaat heeft. En die moet je aankruisen. Dus je kruist nu twee bolletjes aan in plaats van één. één voor de partij en één voor de kandidaat. En dat is nieuw. Dat maakt het nieuw. Niet zozeer moeilijk, maar wel nieuw. Ja, het gaat dus nog om een proef. Om het nieuwe stimbiljet overal in te voeren moet eerst de wet gewijzigd worden. En dat duurt wel even. Het weer bewolkt en af en toe buien. Later zon, maar nog steeds kans op een buitje. Vrij veel wind ook, bij zo'n 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, rijdt het nog langzaam op de A2 naar Amsterdam.